6 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In midden een lawine werd bedolven. Er worden 24 mensen vermist. Reddingswerkers graven met hun handen en met scheppen op zoek naar overlevenden. Ze hebben dringend behoefte aan zwaar graafmaterieel. Maar dat kan het rampgebied door zware sneeuwval nauwelijks bereiken. Aan de hulpoperatie doen 200 mensen mee die in ploegen van 60 man werken. De reddingswerkers hebben de hoop nog niet opgegeven dat ze meer slachtoffers levend onder de sneeuw vandaan kunnen halen. Tot nu toe zijn vijf doden geteld. In de Amerikaanse staat Georgia en Mississippi zijn dit weekend zeker 15 mensen om het leven gekomen door hevige stormen en tornado's. Het hele zuidoosten van de Verenigde Staten gaat dit weekend gebukt onder extreem weer. In totaal zijn er 16 tornado's geteld in de VS, waarvan 11 in Georgia. Bij een tornado in Mississippi kwamen vier mensen om. De tornado liet over een lengte van meer dan 25 kilometer... een spoor van vernielde woningen en ingestorte gebouwen achter. De wind bereikte daarbij snelheden van meer dan 215 kilometer per uur. Vanaf vandaag is er in Nederland kans op smok... door een hoge concentratie fijnstof in de lucht. Dat zegt het RIVM, het kenniscentrum voor gezondheid en milieu. De waarschuwing van het RIVM geldt ook voor de komende dagen... omdat er weinig wind wordt verwacht. Smog kan ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen met longklachten. Ook kinderen, ouderen en mensen die zich bovenmatig inspannen kunnen daar last van krijgen. Ajax heeft vanmiddag voor het eerst sinds 2009 in Utrecht gewonnen. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van FC Utrecht door een doelpunt van Lasse Schöne, die even daarvoor een strafschop had gemist. De achterstand op koploper Feyenoord blijft 5 punten. NEC won thuis met 2-0 van Roda JC en Excelsior Go Ahead Eagles eindigde in gelijkspel 1-1 werd het. Het weer vanavond en vannacht afwisselende opklaring en bewolking. Op veel plaatsen gaat het opnieuw vriezen.